Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Servische ex-generaal Mladic is gisteren bij toeval opgepakt... door een speciaal politieteam dat al jaren jacht op hem maakt. Dat hebben drie anonieme politiemensen gezegd tegen het Amerikaanse persbureau AP. Volgens hen wisten ze niet dat hij in het dorp Lazarevo was. Zo'n 25 gemaskerde agenten drongen vlak voor dageraad in het dorp vier huizen tegelijk binnen. Mladic bevestigde meteen zijn identiteit en overhandigde zijn twee pistolen... Volgens een andere bron van EP kreeg hij op zijn verzoek in de gevangenis aardbeien en romans van Tolstoy. Ook vroeg hij of hij het graf van zijn dochter Anna mocht bezoeken, die in 1994 zelfmoord pleegde. Vandaag besloot een rechtbank dat Mladic aan het Joegoslavië-tribunaal mag worden uitgeleverd. Zijn advocaat zegt dat hij daarvoor niet gezond genoeg is. De achterban van de Algemene Onderwijsbond wijst het principeakkoord voor een nieuwe CAO in het voortgezet onderwijs af. Van de 30 leden in de sectorraad, dat is een soort ledenparlement, stemden 29 tegen. De leden zijn ontevreden omdat de werkgevers onder afspraken over het terugdringen van de werkdruk zouden willen uitkomen. Het besluit van de sectorraad om niet akkoord te gaan volgt op een ledenraadpleging. Daarin stemde 55% tegen de nieuwe CAO in het voortgezet onderwijs. De leden zijn ook ontevreden dat er de komende twee jaar in het voortgezet onderwijs geen salarisverhoging komt. In Barcelona zijn meer dan 100 mensen gewond geraakt toen de politie een plein schoonveegde. Onder de gewonden zijn ook tientallen agenten. De politie wilde het Plaza de Catalunya ontruimen, waar honderden demonstranten al bijna twee weken kampeerden. Toen betogers verzet boden, zette de politie de wapenstok in. De autoriteiten willen het plein schoonmaken omdat voetbalsupporters er morgen naar de Champions League finale tussen Barcelona en Manchester United willen kijken. In Spanje wordt sinds 15 mei gedemonstreerd tegen hoge werkloosheid en bezuinigingen. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog en opklaringen.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 It pulls me down and turns me weak for you. I find myself repeating like a broken tune and I'm Forever excusing your intentions Then I give in to my pretendings Wish forgive you each time Without me knowing They melt my heart to stone And I hear your words that I made up You say my name like so desperately I tried to link it with my hair But instead vrijdagavond in Zandvoort even na 8 uur. Tijd voor vrijdagavond live. Rechtstreeks vanuit de bar van Hoogland aan de Westerparkstraat. Het is de vierde vrijdag van de maand. En dan heeft Hoogland Jazz op het menu. Eerst gepresenteerd door Tom Hendricks van 7 tot 8. En nu Fred Koonsberg. En hij wordt ondersteund door Roy Haldeman. En de eerste ondersteuning kwam natuurlijk van Adela Laurie Blue Atkins. En het nummer Melt My Heart to Stone. We gaan naar Madeleine Peru. En zij gaat ons verblijden met Walking After Midnight. just like we used to do I'm always walking after midnight searching for you I walk for miles along the highway Well that's just my way of saying I love you I'm always walking after midnight searching for I stopped to see a weeping willow was dat. En zij ontmoetten elkaar voor het eerst op 6 juli 1961. En dan heb ik het over Count Basie en Edward Kennedy Duke Ellington. Ellington werd geboren in 1899 en hij stierf in 1974. En tien jaar later was het ook de grote tijd voor Count Basie om de aarde te verlaten. We gaan nog een nummer van hun samen laten horen. En dat is Jumping at the Woodside. promise you heart, baby. Please. Live with Me. Ray sings en Basie swings. Ray Charles en Count Basie waren op dit nummer te Buddy Guy, hij is een grootheid. Damn right, I've got the blues. I've got I got the blues. You damn right I got the blues. You damn right I got the blues. Hit the ground, baby. it's all right now. Hit the ground, baby. You're gonna make it sound. why so lonely The day has just begun Hit the ground, baby Hit the ground and run ground, baby. Hit the ground and run. Hit the ground, baby. Hit the ground and run. Voor zover u het nog niet wist, Liz Wright met Hit the Ground Babe. Van de cd Dreaming Wide Away. En deze domineersdochter die heeft al een aantal schitterende nummers opgenomen. Wie ook erg goed is en op gaat treden op het North Jazz Festival in Rotterdam... is onze eigen Nederlandse Sabrina Stark. Van haar een cd uitgekomen, Bags and Shootcases. En we gaan een heerlijk nummer van haar draaien. Can't Keep Running Away. time that I've had this simple urge you feeling Something tells me that I've gotta let go Cause these clouds trying to overshadow my sunlight Trying to steal my shine Somewhere deep down inside There's a place I can hide If I want to A place I can run but the knocks on my soul Try to grab a hold try single thing, thing, thing. van Count Basie was dat. En Ray Charles die zong De Sterren van de Hemel. En I Can't Stop Loving You. Kleinkinderen hebben tegenwoordig op ouderen alweer een hele grote invloed. En dat hebben ze ook op mij en mijn vijf kleindochters. Want van de week, tijdens het oppassen, werd Adelle gedraaid. En zij is inmiddels 21 jaar geworden, Adelle. Maar ze heeft toch een cd het licht laten zien waar je je vingers bij aflegt. Ik ga één nummer vandaag draaien. En zondag ben ik er weer van 10 tot 12 samen met de boer. En wij gaan dan ook de boer op met alles wat te maken heeft met Sea Jazz. Maar ook daartussendoor natuurlijk Adele. Nu het nummer van haar. Waar ik helemaal gek van ben. Waar kippenvel af en toe op mijn armen verschijnt. Laten we gaan luisteren naar Don't You Remember. van Linz En hij deed zang, maar ook op de vleugel begeleidde hij de band. Dietje van Leer was de zangeres. Daniel Tata Maria's op de gitaar. Remco de Landmeter op de fluit. Toepasselijke naam. Roland Jacobs, Fender Rhodes. Barda Fermi percussie. Marcel Schimscheiner op de bass. En Marcel Seriussen op de drums. Ik gooi hem er maar weer in. En dat is eh, Jimmy Smith in dit geval. En hij gaat voor acht tellen voor Rita. sweet attention vanuit de bar van Hotel Hoogland aan de Westerparkstraat gaan wij afscheid van u nemen. En wij zijn Fred Kroosberg presentatie en Roy Haldeman achter de knoppen. En u hoort op dit moment Alicia eh, Keys, The Diary of Alicia Keys en het nummer When You Really Love Somebody.